Katrien Straatman met het NOS Journaal. Examens op de middelbare school blijven als eerste nagekeken worden door de eigen docent. Daarna komt pas de vreemde docent aan bod. Het vorige kabinet had plannen om die volgorde om te draaien... maar minister Slop voor Onderwijs ziet daar niets in. Tegen het plan van de vorige staatssecretaris Dekker kwam protest van leraren... en Dekker stelde invoering toen uit. Slop zei vandaag in de Tweede Kamer dat het definitief niet doorgaat. Hij noemt het demotiverend voor docenten en een soort motie van wantrouwen in hun richting. Seksisme en bedreiging van vrouwen op sociale media en internetplatforms wordt zelden tegengegaan door de grote techbedrijven. Uit onderzoek dat is gedaan in Frankrijk blijkt dat Facebook, Twitter en YouTube na klachten van vrouwen maar in 1 op de 10 gevallen het bericht verwijderen. Volgens de Franse Adviesraad voor Gelijke Rechten voor Mannen en Vrouwen wordt geweld tegen vrouwen online volop getolereerd. De raad zegt dat er in Frankrijk genoeg wetten en regels zijn die een goede aanpak garanderen. In Duitsland zijn de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten het eens over voortzetting van hun grote coalitie. Duitse media melden dat de belangrijkste ministeries verdeeld zijn. De Christendemocraten kregen Binnenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken, de Sociaaldemocraten Buitenlandse Zaken, Financiën en Werkgelegenheid. SPD-leider Schulz heeft aangegeven minister van Buitenlandse Zaken te willen worden. Vanwege doorrijden na een aanrijding waarbij een voetganger zwaar gewond raakte... is een man van 24 uit Breda aangehouden. Hij zat al een celstraf uit voor twee onbekende delicten. De man wordt ervan verdacht te zijn doorgereden... nadat hij een man op een zebrapad in Breda had aangereden... die door de klap tientallen meters verderop terecht kwam. De politie gaat ervan uit dat er nog iemand in de auto zat. Het is niet duidelijk of de aangehouden man de auto bestuurde. Het weer, het is zonnig en droog. In Limburg wat bewolking. Vanmiddag wordt het een paar graden boven nul.